Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Zo, goedemorgen. Even keiharde cijfers met je praten. Het is eh, vintage culture niet geworden. Met 18% van de stemmen. Ook eh, Sam Veld niet met 25%. Die hoor je eh, ook uh, eh, een om 9 uur straks weer. En Frankie Bizardo ook net niet gewonnen met 28%. Maar jouw stem voor de eerste set in Best of Last Week ging naar Rehab met 29%. Here we go, de deuren zijn open van de Mix Marathon. fire gets burned. No escape, no way to turn. System, system, system, system, error, error, error. Ik begin bij Slam al op vrijdag. Snelste route naar je weekend. Dit is de Mix Marathon. Met eh, vandaag in het nieuws dat eh, een Nederlandse vrouw mee mag op de eerste benande, bemande maanvlucht sinds 1972. Wat goed. We gaan weer naar de maan, jongens. Hé, wat lekker. Stiekem wel een beetje trots. Jorda, Joe Corey stak in een loop. Met zometeen nog een track van Arbat Rehab in zijn eigen set. Die Fight Machine komt eraan. Eerst Evan Kerber. Dit is Player bij Slim. I'll be on my way to the bartender that I'm here to stay. Money coming at a vicious rate, got a lot up on my plate. Yeah, I'll be on my way to the bartender that I'm here to stay. Money coming at a vicious rate, got a lot up on my plate. Yeah, I'll be on my way to the bartender that I'm here to stay. Money coming at a vicious rate, got a lot up on my plate. Yeah, I'll be on my way to the bartender that I'm here to stay. Money coming at a vicious they got a lot up on my plate. Yeah. that I'm here to stay. Money coming at a vicious rate, got a lot of on my plate. Yeah, I'll be on my way to the bartender that I'm here to stay. Money coming at a vicious rate, got a lot of on my plate. Yeah. then I got the pulse on freeze. I'ma go hard like a fight machine. license, leave. How'd I stop? Don't play with me. Been locked in, I got the balls on freeze. I'ma go hard like a fight machine. Die heeft het naar zijn zin volgens mij. En eh, Wouter is erbij en Dao Yamara die stuurt Early Bird in de Slam app. Nou, we zijn er vroeg bij iedere vrijdag, dat klopt. Je hoort de Arbat en Fight Machine hierbij Slam. En laat even weten dat dit bij jou aanstaat. Zo ochtends vroeg vinden we leuk. Check even in in de Slam app. Heel simpel, de WhatsApp vind je via slam.nl. Tik het WhatsApp logo aan en zes Zo, ik neem nog een bak koffie, denk ik. Eh. <laughs> het knettert en het knalt. Dit is de Mix Marathon met Rehab. we take a chance. No rules, no plans. In this expanse, we move, we dance, we take a chance. No rules, no plans. In this expanse, we move, we dance, we take a chance. No rules, no plans. In this expanse. no rules, no plan. She was on the slopes, can't feel a thing. Shaking ass, turn the club to a snow globe. All she wanna do is stay in go mode. Pink coat bottle right next to the champagne. She was on the slopes, can't feel a thing. That's the energy, don't call it if it's so so. All she wanna do is stay in go mode. Pink coat bottle right next to the champagne. espresso zo die hier geserveerd wordt. Zeg. Uh, eh, Wesley zegt het ook, tering, echt een lekker setje. Boksen maximaal aan, wilde bij de klanten al oh, wel lekker luisteren. Lekker even zeg. Dan uh, eh, Toeter Thijs is er ook bij, even luisteren wat hij stuurt. Jonas, jongen, gas erop, knallen, Woehoe. En dit is een half dagje werk, dan naar een hotel toe, lekker. over half zeven. Weer online weerbericht voor je in Drenthe, Friesland, Groningen. Hier en daar nog eh, glad vanwege ijzel. Daar ook uh, code geel nog. Het is vandaag 0 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Eén lange vertraging van Flitsmeister. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. Daar een uur en zes minuten. Eén flitser A7 richting Amsterdam 28.0. Come make the best. Dit is eh, de set van Rehab bij Slam. Door jou gekozen op Insta via Slam Official. Best of last week. AC Slater. Altijd koud daar, denk ik, vanwege de airco. Get wild. dag beginnen is Slam aanzetten. Dit is hem, de pre-party van het weekend Slam Mix Marathon. De set van Rehab, You're the Hypnotizing, Leave the World Behind en Set Fire to the Rain. Och, wat een geweld allemaal. Je bent erbij, de beste pre-party van het weekend dus met zometeen Thing, eerst Haven. Met Caitlin Iron, die grote hits bij Slam, ook nog oud eh, Grand Slam geweest. En dit is de Guitar Remix bij Slurp. to the dance floor. When you hear the rhythm, start to move, move, move, move. To the dance floor, floor, floor, floor. Start to move, move, move. Dance floor, floor, floor. Start to move, move, move, move. Let the rhythm flow through your body. start to move. Let the rhythm flow through your body. When you hear the rhythm, start to move. dance floor, floor, floor, floor. Start to move, dance floor, floor, floor. Start to move. Let the rhythm flow through your body. To your eyes Thank my dimension, my dimension, my dimension, my dimension. Mind Dimension, Mind Dimension. look into your eyes, I see the future. Met dank aan jouw stem in Best of Last Week horen geweest. Rehab hier bij Slam. En goed nieuws, om 1 uur is hij gewoon bij ons terug in de Mixmarathon. En Linda zegt nog, lekkere start van de vrijdag. Even anderhalf uur de muziek keihard knallen op een leeg kantoor voor het rest komt. En Pimmetje die is aan het genieten van de dikke burger. Stel meteen een uur lang in de mix, een feest. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.